Zoals deze vrouw van het Trimbos. De klachten die daarbij horen zijn ook een eh, toename van de lichaamstemperatuur... hoge bloeddruk, eh, gebruikers ervaren hartkloppingen... Eh, kunnen gaan hallucineren, last krijgen van rusteloosheid, hoofdpijn... En het middel is heel verslavend. Het was tot vandaag zonder problemen te krijgen. Nu is het dus strafbaar. Er wordt ondertussen ook nog gewerkt aan een totaalverbod voor designerdrugs. Want vaak duiken dit soort middelen na een tijdje weer op in een net iets andere samenstelling. In Duitsland zijn vijf verdachten opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Het gebeurde in de buurt van Aken. Er waren 350 agenten op de been. De politie wil niet kwijt wat precies hun plannen waren. Goed en slecht nieuws over het klimaat. Op dit moment stoot Nederland weer weer hartstikke veel broeikasgas uit. De Raad van State, die het kabinet adviseert, zegt zelfs dat er onmiddellijk ingegrepen moet worden. Tegelijkertijd denken onderzoekers dat de uitstoot na 2030 sneller daalt dan verwacht. Doordat er dan veel meer elektrisch wordt gereden en fabrieken minder CO2 uitstoten. En treurig nieuws over Orca Morgan. Misschien ken je haar nog wel. Ze werd in 2010 gevonden in de Waddenzee. En na een hoop discussie naar een dierenpark in Spanje gebracht. Er is toen afgesproken dat Morgan alleen voor onderzoek en onderwijs zou worden gebruikt en verder lekker zou kunnen chillen. Maar het tv-programma Zembla heeft ontdekt dat ze al jaren kunstjes moet doen voor bezoekers. De ambtenaar die de deal met het dierenpark destijds heeft gesloten is ervan geschrokken. Denkt u nog vaak aan morgen? Ja, ik zit er een beetje mee. Dat voelt niet goed. U voelt zich daar verantwoordelijk voor? Ja. Zij zit nu al vanaf 2011, 2012 in gevangenschap. In zo'n bakje. Ja dat is erg, dat is heel erg. Het weer, zonnige herfstdag. Het is 15 tot 18 graden. Ook morgen is er veel zon en dan kan het in Limburg 19 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANDB. Het gaat goed op de weg. De meeste files zijn momenteel al sneeuw voor de zon aan het verdwijnen.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 Cause I'm a cruel man, I'll take it all away. And I'm a king, I'm here too. this way Break it up. got me smiling Oh, they're easy to pass by Not this one that's puts fear in my eyes We could be close, I guess we should So take a look and listen good chance, let's take off.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 Het kabinet is dan wel demissionair, maar het moet nu doen wat nodig is. De klimaatwet heeft alleen betekenis als regering en parlement zich eraan willen houden. Daarvoor waarschuwt de Raad van State. Op diverse plaatsen in Europa is overlast door noodweer. In het Verenigd Koninkrijk is er in het noordwesten van Engeland en het zuiden van Schotland veel regen gevallen. Op Sicilië en Italië is het weer al dagenlang slecht. China bouwt niet langer extreem de hoogte in. Er komen regels om projectontwikkelaars aan te pakken...